Over de inhoud daarvan is niets bekendgemaakt. Alleen dat de gesprekken volgens beide partijen in een open, eerlijke en constructieve sfeer verliepen. Van Marwijk zegt dat hij hevig getwijfeld heeft, dat hij toch moest besluiten om deze stap te nemen. De KNVB laat weten van Marwijk bijzonder erkentelijk te zijn. De coach heeft volgens de bond uitzonderlijk goed gepresteerd met een finale plaats op het WK in Zuid-Afrika en een eerste plaats op de FIFA-ranking. Van Marwijk nam de leiding van het Nederlands elftal over van Marco van Basten na het EK van 2008. Hij had nog een contract tot 2016. In Sittard hebben tussen de 5 en 6.000 mensen meegelopen in een stille tocht voor de doodgeslagen Glenn van Haan. Die werd afgelopen weekend in het centrum van de stad mishandeld en overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen. Na een toespraak van de burgemeester lieten de deelnemers aan de stille witte ballonnen op. Het motief voor de mishandeling is nog steeds niet duidelijk. Er zit nog één verdachte vast. De Spaanse politie heeft een groep oplichters gearresteerd die zich voordeden als rijke oliesheiks. Ze wilden zogenaamd veel geld investeren in Spaanse bedrijven. Een van de slachtoffers was de Spaanse voetbalclub Getafe. De voorzitter van de club dacht met de miljoenen van de sheiks degradatie uit de hoogste divisie te kunnen voorkomen. In Bangladesh zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Het zuiden van het land wordt al drie dagen geteisterd door hevige regenval. Gevreesd wordt dat het dodental verder oploopt. Tientallen mensen worden nog vermist reddingswerk wordt bemoeilijkt door de aanhoudende regen. Het weer vannacht overwegend droog en ongeveer 14 graden.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 Sing a song with soul, oh yeah, in the healing game, where the homeboys sing, sing a song Sing it in your name Sing it like you're proud Sing the healing game Sing it out loud Sing it in your name Sing it like you're proud Concert live at Violet Hill. De show was eh, onlangs in Nederland en gaf daar een prachtig concert in Naaldwijk in de Oude Kerk Aldaar. Welkom terug bij Peaceful Radio hier op CFM Zandvoort, eh, aflevering 787. We gaan zender eh, eens even kijken. Ja, hier heb ik hem liggen, het cd'tje. Slowly the, de de Goes By. het is een beetje lastig te lezen in het halfdonker, maar in ieder geval de artiest is Mark Pinkus. Veel luisterplezier bij dit programma Peaceful Radio, dat altijd maar doorgaat. I deserve to be wealthy. I am wealthy, wealthy, wealthy, wealthy. I deserve to be a success. I am a success, success, success. Because God is in charge. It is my birthright. God gives me everything I need to fulfill my reason for being on earth. I can only now see myself as rich and successful. I am rich and successful. I feel like a millionaire. I am wise with my money. I use it wisely. I use it for the good of all. My investments make me richer. I am adecuado tengo van het label New Earth Records. En deze cd heet Essential Touch. Met, eh, ja, van verschillende artiesten hoor je de muziek. We gaan naar het laatste werkje in Peaceful Radio 787 Crystal Keys van Lia Scallon.